De 16-jarige Malala komt op voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Vorig jaar werd ze in haar hoofd geschoten door leden van de Taliban. Ze overleefde de aanslag en is sindsdien wereldwijd actief. De jongere afdelingen van de PvdA en VVD doen aangifte tegen het Utrechtse ex-PvdA-raadslid... dat 40.000 euro van de dakloze krant heeft gestolen jaar van de Roest was penningmeester. Het bestuur van de krant wilde geen aangifte doen... omdat hij ook veel goeds heeft gedaan... en het gestolen bedrag met zijn wachtgeld wil terugbetalen. De jonge socialisten en de JOVD zeggen dat het niet zo kan zijn... dat de Utrechtse bevolking moet meebetalen. Het herstel op de huizenmarkt zet door, dat zegt de makelaarsvereniging NVM. Naar schatting werden er in het derde kwartaal ruim 30.000 huizen verkocht. Dat is 10% meer dan in het kwartaal daarvoor. Ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel. De NVM wijst erop dat de markt op slot blijft zitten... door mensen die te lang vasthouden aan te hoge woningprijzen. De Libische premier dan is weer vrij. Dat heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. Hij werd vanmorgen vroeg door gewapende mannen meegenomen uit een hotel. Daarna werd hij vastgehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Libische militie die de ontvoering opeiste... vindt dat de premier te nauw samenwerkte met de Amerikanen... bij de arrestatie van een kopstuk van Al-Qaeda. Staatssecretaris Dekker is tegen reclame bij de publieke omroep... die programma's onderbreekt. Dat zei hij tijdens het omroepdebat. Het kabinet wil op de media 100 miljoen extra bezuinigen. De staatssecretaris benadrukte dat de publieke omroep nu al aan de slag kan gaan... om eigen inkomsten binnen te halen. Maar programma's onderbreken voor reclame vindt hij onwenselijk. Het weer, er trekken buien over het land, ook af en toe zon. Het is 10 tot 12 graden. Ook morgen en zaterdag regen. Dit was het NOS.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Beatles. Dat is zo leuk, dat horen we altijd in de trein. Hè? Als, als we hierheen komen, zo, dan stap je in die sprint. Daar helemaal, dames en heren, goedemorgen. Nou, dan ben je gelijk in de juiste stemming, toch? Ja, vind ik wel. Ja, dan ben je gelijk in de juiste stemming. Dan denk je gelijk van... oeh onstuimig weertje vandaag. Dat in ieder geval wel. Ja. Ja. Maar nou goed, maakt niet uit. Heeft ook zijn charme. Ja, toch? Ja hoor. Ja hoor, vind ik wel. Het is echt herfst. Ja. Blaadjes gaan van de boom af en zo. Eh, woeste luchten en al dat soort dingen. Maar goed, wat de weersverwachting... Eh, gaat worden, dat, eh, dat hoort u straks. Uiteraard. Ik weet het al. Ik ook. <laughs> en eh, verder hebben we vandaag natuurlijk eh, het recept straks. Ja. dat doen we om, nou ja, kwart voor één zo'n beetje. En lekker. Uit eigen keuken. Uit eigen keuken nog wel. Ja, ja, ja. ja. Zo, zo, zo, zo, zo. Dus dat hebben we straks om kwart voor één. verder om half twee natuurlijk nog de vijf minuten van Angela. Ja. Goedemorgen. Ik heb nog geen idee wat het wordt. Ah, joh, kun je ben nog een puzzelen. Ja, je bent nog een puzzelen. Ja. Nou, eh, we eens even kijken. Laten we maar eens muziek gaan doen. Hè? Zie ja, vind ik, ja, vind ik wel. Laten we eens een muziekje doen. Gezellig. Dit is een basgitaar. Dit is een basgitaar. En dit zijn de drums. Ja. En dan krijgen we de gitaren. Oh nee, we krijgen eerst percussie. En dan krijgen we de koubel En dan de tamboerijn. En dan het hammond En de gitaar. En dan Chicago. Met I'm a Man. Ik twijfelde niet aan, ik heb net nog gekeken. Chicago. Nou, kun je niet van goed horen hoe je het percussie moet spelen. Dat is wel lekker. En drummen en zo. dan denk je, komt allemaal goed. gaat hier niet helemaal goed. Het gaat hier niet helemaal goed. Dat ligt niet aan de studio hoor. Nee. Maar... Eh, het zijn de Searchers. When you walk in my room. geweldig. Prachtig mooi. Eh, de uh, Searchers met een oudje. En eh, dat is later natuurlijk nog een keer dun, dunnetjes overgedaan door Paul Kerk. Maar ik denk, eh, ik laat u weer de het horen. Ehm, ja, u zult de actuele hits vandaag een klein beetje moeten vergeten. Want er zit ergens een storing. niet, niet, niet hier in de studio, maar bij de servers waar dat vandaan moet komen. Die doet het gewoon even niet. Ja, ik weet niet of het aan mij ligt. Of ergens anders aan. Nou, doet het gewoon even niet.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 Was it just too far? Fall. Ja, zoals we allemaal hebben kunnen merken... hebben we vandaag te maken met de eerste echt eh, gure herfstdag van het jaar. Tussen het hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan... en de depressie boven de Duitse bocht... wordt met een noord-noordwestelijke stroming koude lucht aangevoerd. En met deze stroming trekken ook flinke buien over de regio. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en zware windstoten... Wel belangrijk om te weten als u in het verkeers gaat deelnemen. De noord- tot noordwestenwind is matig en aan zee krachtig. En het wordt niet warmer dan een graad of 11. Vanavond en komende nacht draait de wind naar het noordoosten. De buiigheid houdt, aan, maar de kans op hagel en onweer neemt geleidelijk af. De noordoostelijke wind is matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 6. En eh, morgen breidt het hoge drukgebied zich, ja, gebied zich naar Scandinavië uit. Maar hebben we nog steeds te maken met fronten verbonden aan de depressie. En wat het morgen en het weekend wordt, dat hoort u morgen uiteraard. Just come on, uh, just come on, yo. Met uh, eh, Shout. Ja, yo, eh, shout. Eh, ik ga eventjes uw medewerking vragen. Ja, dat wil ik even weten. Ik wil even weten. Ja, ik ga gewoon even iemand medewerking vragen. Want de, ja, ik wil even wat weten gewoon. Ja. Even kijken. Ehm, de vraag is of bij u thuis, als u toevallig luistert, Spotify het wel doet. Hier niet. Dat is zo jammer. willen we graag even weten. Bel even naar de studio, dus dat 023 573 1969. Wil even weten of het in mij, bij mij ligt of dat het ergens anders fout zit. Ja. Dit zijn eh, de Cranberries.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 met zijn eh, nieuwe single New. En aanstaande maandag is het dan zover. Hè? Dan komt zijn nieuwe album uit in Engeland. En dat eh, eh, gaat een feestje worden. Goed, oké. Ehm, wat gaan we doen? Ja, we gaan naar het nieuws. En we gaan naar het weer.